11 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. Veel huisartsen stoppen vandaag met een deel van de extra zorg die ze de afgelopen jaren van ziekenhuizen hebben overgenomen. Het gaat om kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van moedervlekken of het inbrengen van een spiraaltje. Het advies is een reactie op de aangekondigde bezuiniging op de basiszorg. Dat betekent dat patiënten voor kleine ingrepen weer naar het ziekenhuis moeten gaan. De rente die Italië op een tienjarige staatslening moet betalen is opgelopen tot 7%. Het percentage wordt beschouwd als de grens van wat nog houdbaar is. Griekenland, Portugal en Ierland moesten aankloppen bij het noodfonds voor de euro toen hun rente steeg boven de 7%. Door de oplopende rente voor Italië sloeg de stemming op de effectenbeurzen vanochtend om. Die waren eerst positief door de opluchting over het aanstaande vertrek van premier Berlusconi, maar na een uurtje kwamen er rode cijfers op de borden. Frankrijk wil een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad over het rapport van het internationaal atoomagentschap over Iran. Dat agentschap heeft sterke aanwijzingen dat Iran aan een kernwapen werkt. Er is grote bezorgdheid over de mogelijke militaire intoespassingen van het kernprogramma. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé waarschuwt Iran voor sancties zonder weerga als het land niet wil weerwerken met de internationale gemeenschap. De Iraanse president Ahmadinejad heeft gezegd dat zijn land geen jota aan het nucleaire programma zal veranderen. En op Schiphol is een man aangehouden die voor 155.000 euro aan boetes had openstaan. De 55-jarige Rotterdammer werd in 2002 veroordeeld in een drugszaak. Hij moest een boete van 129.000 euro betalen of vier jaar de cel in. Toen de boete werd opgelegd vluchtte de man naar het buitenland. De Rotterdammer liep op Schiphol tegen de lamp bij een grenscontrole. Toen bleek dat hij nog meer boetes had openstaan. De man was niet in staat om 155.000 euro te betalen en moet daarom zijn celstraf van vier jaar alsnog uitzitten. Het weer dan nog, vanmiddag volop zon bij een temperatuur van ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist. Krijgt de zon in de middag weer volop de ruimte. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A1 richting Amsterdam.